Het vermogen van de vijf rijkste mannen ter wereld, onder wie Elon Musk, Bernard Arnault en Jeff Bezos, is sinds 2020 meer dan verdubbeld. Tegelijkertijd zijn 5 miljard mensen door inflatie armer geworden. De gemiddelde Nederlander is er door de prijsstijgingen een half maand salaris op achteruit gegaan. Oxfam komt met het rapport aan de vooravond van het Wereld Economisch Forum in Davos. Daar komen de wereldwijde politieke en zakelijke elite vandaag voor de 54ste keer bijeen. In Rio de Janeiro zijn zeker elf mensen om het leven gekomen door noodweer. Ook worden ten noorden van de Braziliaanse stad nog een vrouw en een kind vermist. De regio werd dit weekend getroffen door zware regenval... die straten, huizen en metrolijnen onder water zette. Bomen vielen om en er ontstonden aardverschuivingen. De burgemeester van Rio heeft de noodtoestand uitgeroepen... en president Lula heeft financiële steun toegezegd. Voor de komende dagen wordt nog meer regen verwacht. Hamas heeft een video gedeeld met erin drie Israëlische gijzelaars... die in de Gazastrook worden vastgehouden. In de video roepen de gijzelaars op om het offensief tegen de Palestijnse militante beweging te stoppen. Hamas zei eerder dat het lot van veel andere overgebleven gijzelaars onbekend is. Ze zijn volgens Hamas mogelijk gedood bij Israëlische luchtaanvallen. De luchtaanvallen van de VS en het Verenigd Koninkrijk op Houthi-rebellen in Jemen... hebben de Rode Zee tot conflictgebied gemaakt. Dat zei de Libanese Hezbollah-leider in een tv-toespraak. De Houthi-rebellen hebben zich solidair verklaard met de Palestijnen in de Gazastrook en vallen daarom schepen aan in de Rode Zee. Hezbollah steunt de Houthis daarin. Het weer vannacht en komende ochtend kans op gladheid.